Stef Banstra met het NWS Journaal. Rusland maakt misbruik van de internationale opsporingslijst van Interpol... om critici en tegenstanders in het buitenland op te sporen. Dat meldt de BBC. De omroep kreeg duizenden documenten in handen van een klokkenluider bij Interpol. Rusland laat het in die meldingen lijken alsof journalisten, zakenlui of politieke tegenstanders een misdaad hebben begaan. Maar daar is in werkelijkheid geen enkel bewijs voor. Een van de meldingen was een opsporingsbevel voor een rechter van het internationaal strafhof in Den Haag. Nadat het hof een arrestatiebevel had uitgevaardigd tegen onder meer de Russische president Poetin. En dat verzoek sloeg Interpol wel af. In de Filipijnen is een veerboot gezonken met daarop 350 opvarenden. Reddingswerkers hebben tot nu toe zeker 13 lichamen geborgen en 215 opvarenden gered. Het schip was onderweg van het eiland Jolo in de Filipijnen naar de havenstad Zamboanga. Het schip zou door technische problemen gezonken zijn en was niet overbeladen, meldt persbureau AP op basis van de lokale kustwacht. Er wordt nog gezocht naar vermisten. De goudprijs heeft voor het eerst een recordhoogte van 5000 dollar bereikt. De opgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en de NAVO over Groenland... hebben de goudprijs in de afgelopen weken verder doen oplopen. In oktober vorig jaar steeg de prijs van goud voor het eerst naar boven de 4000 dollar... En begin vorig jaar was 31,1 gram goud nog iets meer dan 2500 dollar waard. En wie een boete krijgt van een scanauto doet er goed aan die even te controleren. Want jaarlijks worden duizenden parkeerboetes ingetrokken nadat er bezwaar is gemaakt. Blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. De krant kreeg cijfers van 18 gemeenten. Daaruit blijkt dat ongeveer 1 op de 9 boetes van een scanauto wordt vernietigd. Op de boetes stond dan een verkeerde plaats of tijd van de overtreding aangegeven. Het weer. Vannacht is het droog bij een temperatuur rond het vriespunt. In de ochtend valt er in het noorden en noordoosten enige tijd sneeuw of natte sneeuw. In Groningen, Drenthe en Overijssel geldt dan code geel vanwege ijzel. In de rest van het land droog.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 The faithful statue of the fisherman's wife never tires of waiting around one arm bandit behind a dirty window keeps on flirting with no one about. Leaning back, the outdoor chairs are Correct my hips and move me. Everybody get down with me. Correct my hips and move me. Everybody get down with me. Correct my hips and move me. Everybody get down with me. Correct my hips and move me. Everybody get down with me. Correct my hips and move me. Everybody get down with me.